Je hebt nou, me misleid, Annemarie. Oh, nou, mijn hart bezweek toen ik je bekeek, Annemarie. Oh, nou, ik heb geen zin gehad, maar hoorde gisteren dat jij krijgt een bruidschat niet. sick morgen rood om Marie. Dichten bij mij een boerderij om Marie. kom dan een koe of twee en nog wat ander weet, want jij gaat met me mee. dan altijd gewoon. Zelfs als ik dat dit aanhoud, denk ik meteen.